Van 12 uur. Waterbalgemoed bij de NWS. Een illegale Marokkaan die in oktober werd opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag... had het mogelijk op politieagenten of militairen gemunt. Dat blijkt uit de telastenlegging van de man die donderdag bij de rechtbank in Dordrecht moet terechtstaan. De politie vond een notitieboekje met een handleiding voor het maken van een bom. En verder zouden verdachten hebben geprobeerd om aan wapens te komen. Ook had de man brieven in zijn bezit met dreigende taal aan het adres van regeringen die zich hebben uitgesproken tegen terreurorganisatie IS. Brandweerkorpsen zijn op zoek naar vrouwelijke spuitgasten. Op dit moment is 5% van de bijna 26.000 spuitgasten vrouw. Korpsen willen graag meer diversiteit, omdat vrouwen problemen op een andere manier benaderen dan mannen. Het Korps Hollands Midden had laatst nog een aantal vacatures waarop bijna 200 mannen reageerden, maar geen enkele vrouw. Na een noodoproep op Twitter hebben zich alsnog 19 kandidaten gemeld. Hollands Midden heeft met andere brandweerkorpsen overlegd over een structurele oplossing voor het vrouwentekort. Koning Willem-Alexander heeft geprobeerd om de executie van een Nederlander in Indonesië te voorkomen. De koning heeft er volgens NSC Handelsblad over gesproken met de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. De Rijksvoorlichtingsdienst wil niet reageren op het bericht. De Nederlander wordt waarschijnlijk vanavond in Indonesië door een vuurpeloton gedood vanwege drugsmisdrijven. Japan herdenkt dit weekend de doden van de aardbeving in Kobe van 20 jaar geleden. Bij die beving, met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter, kwamen ruim 6400 mensen om het leven. De ramp is herdacht in een park in de havenstad, waar nabestaanden zo'n 10.000 kaarsen aanstaken en er een minuut stilte was. Het weer nog, de zon schijnt vandaag flink. Het is 5 à 6 graden vanmiddag. Tegen de avond vanuit het westen buien met ook kans op sneeuw. Morgen bewolkt en opnieuw winterse buien, dan bij 1 tot 4 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, de nasleep van een ongeluk. Tussen knooppunt Beverwijk en het knooppunt Velsen staat nog 4 kilometer, maar de rijstroken die zijn weer vrij.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 Oh, my tears have been used all on another love, another love. Oh, my tears. taken away. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body shiny, is diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would.